Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Clubs, kroegen en concertzalen hoeven het geluid niet verplicht zachter te zetten, staat in het AD. De Gezondheidsraad liet vorig jaar aan het kabinet weten... voor een wettelijke grens van 100 decibel te zijn... om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. Maar staatssecretaris Van Ooyen zegt in het AD bang te zijn voor onwerkbare situaties. Het kabinet ziet meer in vrijwillige afspraken met horecazaken... en het stimuleren van het gebruik van oordoppen. Online verkopers van vapes stappen naar de rechter. Die willen dat het verbod op online verkoop van e-sigaretten niet doorgaat. Vanaf zaterdag kan je de vapes niet meer online bestellen. De overheid wil af van de sigaretvervanger. Het zou schadelijk zijn, schadelijker zijn dan gedacht. En een opstapje zijn om juist te beginnen met roken. Maar volgens de vapeverkopers is voor dat laatste niet genoeg bewijs. Er kunnen nog steeds geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem rijden. Volgens ProRail is er een probleem met de rails over de spoorbrug. Die liggen niet stabiel, waardoor ze kunnen bewegen en klapperen. Gisteren werd het treinverkeer over die brug helemaal stilgelegd. ProRail hoopt vanavond te zeggen wanneer er weer treinen kunnen rijden. En een bijzonder vliegtuigverhaal. De Amerikaanse Phil heeft 18 uur lang gewacht op het vliegveld van Oklahoma City op een vertraagde vlucht. Terwijl zijn medepassagiers de hoop al hadden opgegeven en naar huis waren gegaan, kreeg de man een bijzondere verrassing. am the only person on the plane and they have an entire flight crew. They do not want to do this flight. They pulled them from the hotel to come do this flight for just one person. Omdat Phil recht had op zijn vlucht moest de crew dus alsnog opkomen dagen. En het werd een leuke vlucht. Ze hebben zelfs samen een appgroep opgestart. Het enige jammere, de koffer van Phil is kwijtgeraakt. En dan nog het weer. Veel wolken. Met een beetje mazzel was er vanmiddag wat zon. Komende nacht koelt het niet veel af. Morgen opnieuw veel wolken. Smiddags vanuit het westen dan weer buien.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 Er is een vrachtwagen gestrand en daarbij is ook diesel gelekt. Dus dat moet worden opgeruimd en dat gaat lang duren. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 But I roll into Atlanta, drunk and almost out of gas. get some money. Lately I learned how to get it fast. Those neon lights was calling me and somehow I had to get downtown. So I reached into the glove box. Another liquor dat waren Daryl Singletary en Johnny Paycheck. En I'm the only hell my mama raised. Hartelijk welkom weer bij de National Radio Show. Want we zijn weer twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. Kruip lekker bij die speaker of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist zit weer bomvol. Zoals gewoonlijk is het tweede nummer in de show bluegrass. Dus gaan we nu naartoe. Woodbox Heroes en Made Up My Mind. takes courage to be lonesome when that feeling is brand new. Away from the noise, out on your own, son. No bellwether out there guiding you. It takes patience and some hard work, winding down that river deep inside. Before you realize that the truth hurts might be the only truth surrounded by a world full of lies of every size. Oh, but I've made up my mind. Ain't nothing I can change except the way I live my life. So I pull my head out of the rain, set my sight on that blue sky, breaking up ahead, downstream from where I. sucking blood out of the fat Set my sight on that blue sky, breaking up ahead. I don't know voor de eerste keer in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Australië voor muziek van Kylie Jane. Ze deed in 2016 mee aan The Voice in Australië. En later dat jaar bracht ze al haar eerste album uit. Begin dit jaar zette ze haar eerste stappen in de country muziek En ze heeft een nieuwe single uit die ze zelf even aankondigt. Hey guys, it's Kylie Jane. And you're listening to my new single, Leave the Party Early. The dance floor is filling in. Sounds like the band's about to kick into Don't Stop Believing. yeah, I'm lightly buzzed, but that's not nearly enough to stop me Think. Jane en haar nieuwste single Leave the Party Early. Nou, wij gaan nog lang niet weg, want we hebben nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals de volgende van Texas Hill, dit is Neon Hart. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. She's deja vu, dressed in blue. I know what I'll probably do. Pull up in that bar stool. next to her A different name, same old game See if somehow my luck has changed And even if I go down in flames, let it burn And I go and my neon heart She says she'll dance if it's a waltz Marble red yours, your place of mine Baby, I don't nummer van Alice Howe was dat? Je hoorde van het album Circumstance Somebody's New Lover Now. Het spreekwoord water onder de brug betekent zowel als wat gebeurd is, is gebeurd. Brooks en Dunn maakte daar in 1994 hun eigen versie van met Whiskey Under the Bridge. There's not a ain't been broken, or a lie that ain't this old heart still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey dat waren Brooks Dunn en Whiskey Under the Bridge. Het zal de vaste luisteraars niet ontgaan zijn dat ik de stem van Ashley McBride heel erg mooi vind klinken. Ze heeft een nieuwe single uit en die hoor je nu, Light On in the Kitchen. Always check lay down. Keep a glass of water by the bed. A dose of local honey will keep your nose from running. And little things like that, she's always said. heb ik te veel gezegd. Mooi hè? Ashley McBride was dat met haar nieuwste single Light On in the Kitchen. Nu tijd voor wat bluegrass muziek. Op zijn album Bluegrass Vacation hoor je niet alleen Robbie Fulks, maar ook bluegrass namen zoals een Sam Bush en een Sierra Hull. En ook op het volgende nummer Lonely Ain't Hardly Alive. lights of this town look dimmer take you so high. She gets up, she goes on, but a man left lonely won't last. He gets stuck in old dreams like a worn out machine that just can't stop replaying the past.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 We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Noorwegen. De muziek van Arthur Stulien stond al vaker op onze playlist... en hij bracht vorige maand duet uit met zijn tante Inger Liese... onder de naam The Norwegian Family. En dat duet hoor je nu I Don't Miss You. Family hoor je met I Don't Miss You. Ik probeer in de show altijd hele bijzondere duetten voor jullie te vinden. En, en in dit geval ook te laten horen. En de volgende is er ook weer zo eentje. 1999. Een duet tussen John Prine en Trisha Yearwood. Dit is When Two Worlds Collide. Your world was so different from mine, don't you say? And we couldn't be close though we tried. We both reached for heaven, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. Two hearts lie in shambles And oh, how they've cried That's what happens when two worlds collide tussen John Bryan en Trisha Yearwood. Je hoorde When Two Worlds Collide. We gaan naar het Spotlight album. En dat is een album dat op dit moment niet weg te denken is uit de Billboard hitlijst in Amerika. Het is het derde album van Morgan Wallen en heet One Thing at the Time. Ik heb vier nummers van het album voor je uitgekozen. En het werd wel een beetje moeilijk, want er zijn namelijk 36 nummers op het album. Maar ik heb er toch vier gevonden. Eerst Everything I Love en daarna Single Then She Was. Dit is het Nashville Spotlight Album. I wish I would have met you anywhere where the ride eerste twee nummers van het Spotlight-album... One Thing at a Time van Morgan Wallen. En het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van het album. New Americana van Ellen Jewel. Dit is de Ama Hunky Girl. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Ever since you left me, I've done congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. believe in magic And I believe in you I know with all my certainty What's going on with you and me Is a good thing virginity is as common as it used to be in working days and sleeping nights. That black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply. The rising cost of getting by, but I believe in love. believe in old folks I believe in children lekkere muziek uit die Nashville fruitautomaat rollen. We gingen naar de jaren 80 voor Don Williams en I Believe in You. Nu nog een digitale brievenbus inzending uit Ierland van Malcolm McDowell. Dit is I Will Stand By You. En daarna Jack Jersey en me en Bobby McGee.